11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het clubhuis van de Expendables in Opdam is door brand verwoest. De brand brak vanmorgen uit en sloeg over naar een bedrijf ernaast. Het clubhuis zat in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Een aantal andere panden heeft water- en rookschade. Of de brand is aangestoken is nog niet bekend. Een arrestatieteam van de politie heeft vanmorgen in Amsterdam een verdachte neergeschoten. Die raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie opende het vuur nadat vanmorgen vroeg de auto van de verdachte klem was gereden in Amsterdam Sloten. De actie hield verband met een lopend onderzoek. Meer zegt de politie er niet over. Al tienduizenden Britten hebben een online petitie getekend voor de rehabilitatie van homoseksuelen die onder oude anti-homo-wetten zijn veroordeeld. Er zijn naar schatting 50.000 Britten in het verleden veroordeeld, maar na het verdwijnen van de anti-homo-wetgeving eind jaren 60 zijn ze nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo'n 15.000 van hen in leven zijn. De homoseksuele Britse wiskundige Alan Turing kreeg wel postuum gratie en over hem kwam eind vorig jaar een film uit. In Japan en de VS is zeer verontwaardigd gereageerd op de dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto. Op grond van een video is geconcludeerd dat Goto hoogstwaarschijnlijk is onthoofd door islamitische staat. De Japanse premier Abe noemt de onthoofding een afschuwelijke, immorele en onvergeeflijke terroristische daad. President Obama zei dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Goto is de tweede Japanner die door IS is onthoofd. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen zijn gisteren zeven skiers omgekomen door lawines. Bij een van de lawines in Zwitserland kwamen vier wintersporters tegelijk om en drie anderen raakten zwaar gewond.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 want u bent van harte welkom hier op de Tolweg 10A. Er staan bodyguards voor de deur, dus als het te vol wordt... ja, dan, eh, <laughs> dan komt het er niet door. Nee, zo erg zal het niet zijn, maar we hopen wel dat het heel gezellig wordt hier. Een gezellige drukte, eh, we hebben ruimte hier in de studio, maar we hebben ook ruimte nog in de keuken. Daar kun je ook nog een bakje doen, dus eh, dat zit helemaal goed. En natuurlijk heerlijke muziek, gepresenteerd door eh, de presentatoren van nu, maar ook de presentatoren van vroeger. Althans, enkele die zijn uitgenodigd en die zullen misschien ook opkomen draven. Nou, dat, eh, daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. We zullen een hoop eh, geschiedenis horen van de zender. En natuurlijk ook eh, heerlijke muziek live gespeeld. En dat vindt elk uur plaats, zo'n ongeveer zo'n 20 minuten, een half uurtje. Live muziek door verschillende gasten. Ik ga u daar nog niets van verklappen. Maar in ieder geval een gast die welkomt is Martijn Lutner. En dat is de plaat hierna. Dus ga ervoor zitten. Geniet van weer een vol uur CFM Jazz. Tot zo. nou die zo leuk gitaar speelt? Dat is een oud-leerling van me natuurlijk. Hij heet George Benson. Hij woont in Amerika, als ik me niet vergis. En, eh, nou, we hebben ervan genoten. En we genieten ook van Martijn Lutmer. En Martijn Lutner, luisteraars, dat is een meneer die komt volgende week hier live spelen. Ik heb hem al eerder gedraaid het eerste uur. Hij klinkt zo. misschien wel de gedoodverfde eh, opvolger van eh, niemand minder dan eh, Toet Stielemans. Ja. dames en heren. dat is eh, misschien wel de dood, eh, gedoodverfde, zo moet ik het uitspreken, eh, opvolger van... Toet Stielemans, een man die zijn hart en ziel legt in, in zijn mondorgel. En dat heeft u kunnen horen. Hij heeft een mooie cd opgenomen. Dat heet Frankly. En het is allemaal muziek geïnspireerd natuurlijk op het repertoire van Frank Sinatra. Vandaar ook de naam Frankly. Ik ben naar de live presentatie geweest. Dat vond plaats in Eemnes. Plaatsje in de buurt van, ja wat is het, uh, Amersfoort, Utrecht. daar, daartussenin ergens. En eh, nou, dat was met een prachtige band eh, waarbij hij werd ondersteund. Ook met muzikanten die ook op de cd meespelen. Nou, u heeft dat zojuist kunnen horen. Het is allemaal heerlijke muziek om naar te luisteren. Dave Cruisen, dat is natuurlijk ook een uh, oude rot in het vak. En bijgestaan door Lee Rittenhouder spelen ze Get Up en Stand Up. Nou, mensen, je bed uit, kom op hoor. Als je met je koptelefoontje in bed ligt te luisteren, ik vind het allemaal goed. Maar het is nou tijd om op te staan. Get Up en Stand Up. Samba, gespeeld door Stan Getz en Charlie Bird. Nou, zo triest vind ik het ook niet klinken mensen, maar eh, ja, dat is de titel van het nummer. het swingt wel mooi, luisteraars. Een, eh, een heerlijke samba. Samba trieste, zo heette het nummer. Begrijp het niet, want eh, het klonk helemaal niet triest. Ik zei het net al. Stella Starlight. van eh, Don't You Forget About Me. Dat was eh, Stella Starner en haar trio, luisteraars. Thelonious Monk, die kent u vast ook wel. Hij kent mij ook hoor, Thelonious. En hij zegt, uh, Charles, ik kom vanmorgen een deuntje bij je spelen. Nou, dat vond ik heel gezellig. Ik hoop u ook, hier is Het nummer heet Round Midnight. Nou, we zitten in de ochtend. Dat is nauwelijks voor te stellen, maar... Eh, nou, dan maar even te zeren. Naar de situatie rond middernacht. Thelonious Monk Quintet. En dat op de vroege morgen, luisteraars. Ja, misschien bent u net wakker, dan is het voor u eh, net middernacht geweest. Komt dat goed uit. En dan heeft u misschien wel, eh, wel zin in een stukje watermeloen. Nou, dat is ook geen punt voor me eh, een stukje watermeloen. dat bieden wij u namens Michael Camilo. Want die, die zorgt voor de muzikale omlijsting van de watermeloen. Het water loop je langs de kin, mensen. Watermelon Man. Watermeloen op de zondagochtend. Ja, dat kan alleen maar bij ZFM Zandvoort. Daar luistert u naar ZFM Jazz. Ja, sommige mensen zeggen, ja, we moeten nou in hemelsnaam duif met een, de, eh, een watermeloen op de zondagochtend? Nou, niet zo ondankbaar zijn hoor. Ik kan ook opeten dat, eh, dat ding toch lekker zo'n watermeloen. Je kan hem ook nog uithollen. Dan kan je hem eh, gebruiken met Halloween. Krijg je een soort popoen, weet je. Eh, een paar van die ogen erin maken. En dan, eh, <laughs> ja, helemaal goed. Helemaal gezellig. Uh, Ain't That Right, Count Basie. Lekker was een orkest. swingt ook weer eens een godmieter. Ja, lekkere, zwingende, heerlijke, zwingende muziek. En daar hou ik van. Eh, ja, luisteraars, en dan kom ik hier net in de keuken eh, van, van de studio... en dan zult u niet geloven... Inspecteur Cluzel loopt daar gewoon rond. Het is niet te geloven. En eh, ik zeg, wat komt u hier nou doen? Eh, nou ja, dat, daar wist hij eigenlijk niet direct antwoord op te geven. En eh, ja, ik kan wel een beetje Engels, maar, maar ja, hij, hij fluisterde iets binnensmonds. En ik kon er eigenlijk eh, geen soep van koken. Nou, in ieder geval, hij zegt... I brought some music. Nou, dat herkende ik meteen. Mr. Pieter Sellers. en de Pink Panther. Pink Panther Strikes Again. Pieter Sellers speelde in die films natuurlijk. een. Eh, maar dit was het orkest natuurlijk, dat had u eh, al begrepen, van Henry Mancini. Met eh, het thema uit de film The Pink Panther. The Song Is You, oftewel het lied bent u gewoon zelf. Nou, Cannibal Adderley. soms de muziek binnen als een kanonschot. Wij even ZFM Zandvoort. Animal Annalie. Kan nonna wat swingde dat weer mensen. Wat een heerlijke muziek. Ja, en uh, dit is ook lekker hoor. Nostalgie met Nat King Cole. For all we know We may never meet again Before you go? Make this moment sweet again. We won't say goodnight until heart will be in it for all we know. This may only be a dream. like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for sun. afgestemd met op ZFM, eh, ZFM's antwoord. Dat is maar goed ook, luisteraars. CFM Jazz met heerlijke muziek. En, eh, eh, de volgende nummer is getiteld, is gekieteld... zou mijn collega Gut Jansen zeggen, is gekieteld. Sunday morning, oftewel zondagochtend. Nou, dan ben ik nog helemaal legaal, want het is nog zondagochtend. Over tien minuten niet meer, want dan is het weer zondagmiddag. Maar zover is het nog niet. Ik heb een drumstelletje meegenomen. Geniet! Van eh, Mister, dan moet ik even spieken. Cole. Of Cola. Dinkweyoka. Dinkwekoya. Nou, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar de muziek is goed. Ogun Goya, zo heet hij. Ja. zo, eh, zo heet de man. En het was Sunday Morning. Ja, James Taylor, die kent u natuurlijk uit de popmuziek. Eh, singer-songwriter. En, eh, maar die heeft zich ook aan jazzmuziek gewaagd. En daar heeft hij de hulp voor ingeschakeld van Michael Brecker. Van de Brecker Brothers. Nou, dat klinkt zeer verdienstelijk, moet ik zeggen. Luister maar mee. Do me wrong. Do me right. Tell me lies. be tied. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello Sure is good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't wanna be darling, you won't see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. me wrong, but do me right, right now. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely too been in my world upside down. So do me wrong, but do me right, right now, now. Go on and tell me lies, but hold Don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely. zelfs James Taylor bewezig, bewees dat hij zich eh, kan bewegen in jazzy kringen... samen met Michael Brecker van de Brecker Brothers. Eh, ik eindig de uitzending, luisteraars, want ja, zo laat is het alweer... Uh, met een klein bloempje. Een petite fleur. Chris Barber Band natuurlijk. Samen met Monty Sunshine. Nou, ik wens u allemaal ook heel veel zonneschijn vanmiddag hier eh, in ons koude kikkerlandje. En eh, dan kan je lekker strandwandeling maken, doe dat vooral. Volgende week die vier live uitzending, die vier uur live uitzending bij van Zandvoort... waar u te gast bent op de tolweg nummer Tina. Kom gerust binnenlopen, luisteraars. Geniet met ons mee van... Eh, presentatoren van Weleer... en natuurlijk ook live muziek hier eh, in de studio. U mag het allemaal bijwonen, het, kost allemaal niets. Haakjes verkrijgbaar voor 60 euro eh, per stuk? Nee hoor. <laughs> Nee, helemaal gratis. En wat willen we nog meer? Eh, een feestje meebeleven bij 25 jaar ZFM Zandvoort. Dat is toch altijd leuk? En zeker ook nog uw, uw favoriete muziek, jazzmuziek... want daar bent u op afgestemd vanmorgen bij ZFM Zandvoort. Eh, eh, nou, ik heb het al gezegd, fijne zondag en eh, bedankt voor het luisteren.